Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Leterme, Holst van de Nacht, bevestigt dat de Belgische staat Dexia België heeft overgenomen. Hij deed dat nadat de raad van bestuur van Dexia na een marathonvergadering van 11 uur met de nationalisatie had ingestemd. België betaalt 4 miljard euro en geeft daarnaast voor 54 miljard aan garanties voor de slechte delen die buiten de overname blijven. Dexia betaalt voor die garanties 270 miljoen euro aan de staat. Volgens Leterme blijft de staat een aantal jaren eigenaar en zijn spaartegoeden voor 200% zeker. Vanochtend gaat de staat met de grote aandeelhouders praten, waaronder de gemeente. Die zijn bang dat ze door de overname blijven zitten met de slechte delen van de bank en dat ze grote verliezen zullen leiden. Een poging om olie weg te pompen uit een vastgelopen schip voor de kust van Nieuw-Zeeland is stopgezet. Er is slecht weer op komst en het is te gevaarlijk om door te gaan. Het containerschip liep woensdag vast op een rif, waarna het olie begon te lekken. Gevreesd wordt dat het schip in tweeën breekt als het niet snel wordt geborgen. Waarschijnlijk belandt de resterende 1500 ton olie dan in de zee. De olie die al is weggelekt is voor een deel aangespoeld op een populair strand. Ook is de natuurrijke Bay of Plenty vervuild. In die baai leven dolfijnen, walvissen en pinguïns. Het Marokkaanse voetbalelftal heeft zich als laatst geplaatst voor de Afrika Cup. Marokko won gisteravond in Marrakesh met 3-1 van Tanzania. Marokko kwalificeerde zich onder meer ten koste van Algerije. Ook Egypte, dat de drie laatste Afrikaanse titels won, heeft zich niet geplaatst.